Mensen die dicht in de buurt van een veehouderij wonen... hebben meer luchtwegklachten, zoals hoesten en een piepende adem. De longfunctie van omwonenden in een gebied met veel koeien, kippen en varkens... neemt namelijk met 2 tot 5 procent af, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Daaraan deden 2500 mensen mee uit Noord-Brabant en Limburg. Ze stonden daardoor bloed en neusslijm af en ook werden hun longen onderzocht. De verminderde longfunctie is vooral te zien bij mensen die binnen 1 kilometer wonen van 15 of meer bedrijven. De onderzoekers zeggen tegen Nieuwsuur dat blootstelling aan fijnstoffen en ammoniak de meest waarschijnlijke oorzaak is. In de Verenigde Staten is opnieuw een geval van politiegeweld gefilmd. Een vrouw uit de staat Minnesota filmt filmde hoe haar vriend gewond in de auto ligt nadat hij door politiekogels was geraakt. Hij stierf in het ziekenhuis. Het zwarte stel was aangehouden vanwege een kapot achterlicht. De man had een wapen bij zich, maar volgens de vriendin had hij daar een vergunning voor... en deed hij zijn armen omhoog toen de politie dat vroeg. Hij zou toen vier keer in zijn arm zijn geschoten. De politie in Minnesota onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het lijkt erop dat Prinsjesdag over een paar jaar niet in de Ridderzaal wordt gehouden. Het Binnenhof is dan voor een verbouwing vijf en een half jaar dicht. Minister Blok wilde voor Prinsjesdag een uitzondering maken... maar de Tweede Kamer wil een andere plek omdat de verbouwing anders langer gaat duren. NVM-makelaars hebben afgelopen kwartaal een record aantal huizen verkocht. In drie maanden bijna 43.000. Het oude record stamt uit 2006. Er worden vooral veel huizen verkocht omdat de hypotheekrente historisch laag is. De huizenprijzen stijgen. De gemiddelde woning kost nu 234.000 euro. Het weer, wolkenvelden, afgewisseld door zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met wat licht regen. Morgen wisselen bewolkt met wat regen, maar later op de dag ook af en toe zon. Het wordt opnieuw zo'n 20 graden. In het weekend zonnig. Zondag kan het 28 graden worden. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland. Daar staat tussen Rotterdam Prins Alexander en Spaanse polder 6 kilometer file na een ongeluk. Vertraging is ongeveer 20 minuten. Want bij de afrit Spaanse polder is één rijstok dicht. Tot zover de verkeersinformatie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 much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray,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 California, hottest thing in West LA. House down by the water, sells her yacht across the bay, drives a Marinello. Hollywood's her favorite scene, loves to be surrounded. Superstars that know her name. She's a rich girl from the top of the food chain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 with a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. a bang bang.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 106.9. Straks meer. 4 FM. Maar nu eerst het NOS nieuws.